Tien landen aan de Noordzee gaan gezamenlijk militaire oefeningen houden... om kabels, leidingen en platforms in zee beter te beschermen. Dat doen ze samen met de NAVO, zo is afgesproken op de Noordzeeconferentie in Hamburg. De betere bescherming is nodig omdat steeds vaker verdachte Russische schepen worden gezien op de Noordzee...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 Dat zou betekenen dat er een kamermeerderheid voor is. In Bornebroek, in Almelo worden 70.000 kippen afgemaakt het bedrijf is vogelgriep ontdekt. Vier bedrijven in de directe omgeving worden nu gecontroleerd door de NVWA. Binnen een straal van 10 kilometer liggen nog eens 33 pluimveebedrijven.